9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nul uren contracten verdwijnen misschien wel in de prullenbak. Werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden over een lading maatregelen. Zo zouden ZZP'ers een minimumuurloon van 35 euro moeten krijgen... en mogen uitzendkrachten na een jaar niet zomaar meer op straat gezet worden... vertelt verslaggever Nick Wouters. Dat is nu nog anderhalf jaar, dus die periode wordt korter. En ze moeten, eh, mogen maximaal drie jaar worden ingezet. Dus dat ze echt eh, als vervanging zijn of als, eh, om tijdelijk even iemand te vervangen. En dat was nu vijf en een half jaar. Dus dat wordt minder aantrekkelijk voor werkgevers om daar heel veel mee te werken. Ook moeten mensen eerder een vast contract krijgen. Het zijn trouwens allemaal adviezen. Of het nieuwe kabinet die gaat overnemen is nog afwachten. Meerdere mensen in het Noord-Hollandse Zwaag kunnen voorlopig niet meer naar huis. Hun woningen zijn zwaar beschadigd door een brand die begon bij een auto onder een carport. Inmiddels is het vuur onder controle. De Copa America wordt definitief gehouden in Brazilië. Er was veel om te doen. Twee gastlanden trokken zich terug vanwege politieke onrust en corona. Gisteren zei de Braziliaanse president Bolsonaro dat het wel in zijn land kon. Veel mensen zagen dat ook niet zitten vanwege corona, maar Bolsonaro heeft het toch doorgedrukt. En op steeds meer plekken in het land worden de oranje vlaggetjes en lappen bouwzeil weer aan de gevels gehangen. Het is nog iets meer dan anderhalve week tot het EK. Dus ook Richard is met zijn buren druk geweest om hun straat in Groningen te versieren. In het begin dat ik hier kwam te wonen toen deed ik eigenlijk bij mijn eigen voordeur. Maar we hebben nu met de hele straat uh, we geld ingezameld. En we hebben eh, afgelopen zaterdag de straat versierd. En dat hebben we ook afgesloten met een gezellige barbecue. Tijdens het EK gaan ze ook zoveel mogelijk wedstrijden samen kijken. En of hij een beetje vertrouwen heeft in Oranje? Half. Ik heb er half vertrouwen in. Ik zeg niet dat ze er gelijk uit liggen. Maar ik ben ook niet bang, of, eh, bang dat ze niet ver komen. Ja, vanavond speelt het Nederlands elftal trouwens nog een oefenwedstrijd tegen Schotland. Het weer, warm, zon, later vandaag wat wolken. Het wordt 24 graden in Groningen, 28 in Eindhoven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, staat file bij Breesandijk 3 kilometer met een kwartier extra reistijd.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 De lijst met grootste prestaties is veel te kort gebleven. In juli is het tien jaar geleden dat de zangeres overleed. Een jarenlange worsteling met alcohol en drugs brak de aanwas van een van de veelbelovendste soul-oeuvres in de knop. Warm aanbevolen. Triple play. Triple play. Try to make me go to rehab. I said it, no, no. no. Yes, I've been waren momenten dat Winehouse live wel op de toppen van haar kunnen presteerde. Opvallend vaak was dat voor een microfoon van de BBC. Je hoorde haar al met Rehab. Ook Black to Black en Valerie staan nog scherp. Ik wens je weer veel luisterplezier. Sometimes I go out by and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gender hair and the way you the I want you to come on. the color of your hair and are you busy? and did you have to pay that fine you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you the I want you to come out. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, me? Well, sometimes Cross the water. You're not thinking about is een programma boordevol afwisseling. Met de Jerry Douglas Band nam singer-songwriter John Hyatt Leftover Feelings op. Een album met traditioneel Amerikaanse muziek. Jerry is simpelweg de beste dobro-speler van de wereld, aldus John. Long Black Electric Cadillac is de eerste song. along the way. when I'm headed out west just to see you, baby, only have to stop twice along the way. Once to get my groceries, and one time to charge up my engine, babe. artificial intelligence since I was a little boy. I've been running artificial intelligence, baby, ever since I was a little boy. I've been hacked to bits and pieces, but they couldn't touch my pride. you, baby. He was saying something so obscene. Had to run it on down to Jackson just to keep my mood. Dit album Leftover Feelings met vooral traditionele country en tegen de bluegrass aanschurende muziek werd opgenomen in de historische RCA Studio B in Nashville. Heel bijzonder is dat het geheel zonder drums is opgenomen. Met The Music is Hot en All the Lilacs in Ohio hebben we nog twee schitterende songs te pakken. sky. You're making your moves, trying just to stay alive. And the music is hot. WSM on your transistor radio. A song about dreams whistle blow. Waylon walks the line, Merle's mama tries to tell him so. Triple play. Triple play. Muziek die tegen de Amerikanen aanschuurt hoor je in dit programma niet zoveel. Het nieuwe album Cirque van The Secret Combination wil ik echter niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Je hoort gitaar, pedalsteel en piano samensmelten tot één geheel. Mr. Mailman heeft voor mij de meeste hitpotentie. let it happen. Worry about it then. Dear Mr. Melvin, can I have my letter back? You see, I wrote my love, it's over, but it was in a heart attack. Dear Mr. Mailman, won't you help me please? this letter put my mind at ease. So much left unspoken, now shape on into verse to make so much. this little. on. Bij By is een rustig voortkabbelende song. En met My Love and the Ride eindig ik dit blokje. Not a day goes by Tell me is it worth another try Would it open up causing pains, only born fools. Not a day goes by, looking for a reason to deny that breaking up is just another start to all concerns as if our hearts were left unburned. Not a day goes by, and beyond the bleeding, we burst without. a moment to see you slip into my past. Shower in a hurry, like any other day. When I hand a towel, I'm sure to look the other way. get my loving. On every wall. No resolution, just plain despair. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. We halen herinneringen op met Edge of 17 van Stevie Nicks. De Beach Boys dragen hun steentje bij met Kokomo. Cindy Lauper is aanwezig met Time After Time. Bobby Bear begon zijn muzikale loopbaan in de popmuziek en schakelde begin jaren 60 over naar de country. Hij wordt omschreven als innovatief, beheerst en slim, en als een humoristische verhalenverteller, een folkie en een country outlaw. Hij is een legend en heeft toch maar één nummer 1 hit op zijn naam. Met 500 Miles Away From Home reikte hij tot een vijfde positie. Oh, I'm 500 teardrops fell on Mama's note when I read the thing she wrote. She said, We miss you, son, we love you. Come on home. Well, I didn't have to pack, I had it all right on my back. Now Five hundred miles away from home Away from home Ook Detroit City en Streets of Baltimore zijn klassiekers van zijn hand. Tot volgende week. Dag. think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride.